ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aardbeving in Afghanistan zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden. Op social media zijn beelden te zien van ingestorte muren en veel puin. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers. In augustus werd Afghanistan ook al getroffen door een aardbeving. Toen zouden er meer dan 2000 doden zijn gevallen. Op veel plekken is de kans dat je een studentenkamer vindt kleiner geworden. In Amsterdam is er een kwart minder aanbod dan een jaar geleden. In Utrecht een derde minder. En in Rotterdam en in Delft is zelfs bijna de helft minder kamers beschikbaar. NRC heeft dat uitgezocht. Huisbazen hebben hun studentenwoningen massaal in de verkoop gedaan. Door nieuwe regels kunnen ze er minder geld mee verdienen. NS zet de komende dagen extra spitstreinen in tussen Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen. Dat is vanwege de botsing van een trein met een vrachtwagen bij het Gelderse plaatsje Meteren afgelopen donderdag. Een kilometer spoor is zwaar beschadigd en het duurt nog wel even voordat alles is gerepareerd, zegt ProRail. Nou, we zijn samen met de aannemer zijn we aan het kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. En gedurende de week weten we steeds beter wanneer er weer wel of geen treinen kunnen rijden. De prognose is voorlopig nog eh, vrijdagochtend. Tussen Geldermalsen en Den Bosch worden bussen ingezet. En Nijmegen had dit weekend een primeur, het eerste NK Vossenjacht. Meer dan 250 teams gingen op zoek naar 75 verklede mensen. Die hadden zich vermomd als historische figuren, maar ook als teletubby of haai. We gaan vossenjacht spelen. Achter elke hoek kom je gekke figuren tegen, mooi verkleed. Het eh. is geweldig. Je wil alle hoekjes van de stad eh, zien. Als je met z'n allen dat doet, dan is dat toch hartstikke gezellig. Dit is echt een hele goede promotie ook voor, eh, voor de binnenstad en voor Nijmegen. De organisatie denkt nu al aan een eventueel WK-vossenjacht volgend jaar. En het weer nog een druilerig dagje met vanuit het westen vanochtend steeds meer wolken...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 recalling. Sitting here, glad as I am, with your photograph streets goes van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het noorden van Afghanistan is gisteravond getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,3. Er zijn zeker 20 doden en honderden gewonden. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. Vandaag kiest de fractie van GroenLinks-PVDA een nieuwe fractievoorzitter... na het opstappen van Frans Timmermans na de verkiezingen. Om 11 uur wordt duidelijk wie hem opvolgt. NS zet komende week extra spitstreinen in... vanwege de botsing van een trein met een vrachtwagen in Meteren afgelopen donderdag. Duurt nog zeker tot vrijdag voordat het spoor daar is gemaakt. Tussen Geldermalsen en Den Bosch zet de NS komende week bussen in. Het weer vandaag bewolkt met af en toe regen.